Clemens Peters met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil dat zogenoemde homogenezingen verboden worden. Wie probeert op welke manier dan ook de seksuele voorkeur van iemand te veranderen... moet daarvoor worden bestraft, vindt een Kamermeerderheid. In verschillende religieuze kringen worden homo's, biseksuelen en transgenders... onderworpen aan behandelingen om hun geaardheid te veranderen. VVD, GroenLinks, PvdA en D66 zeggen in de motie dat dergelijke handelingen kunnen leiden tot fysieke en psychische schade. Het kabinet is bereid om de AOW-leeftijd tijdelijk te bevriezen... en daarna minder snel te laten stijgen. En ook komt er voor mensen met zware beroepen... de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Dat melden bronnen aan de NOS. De verwachting bij betrokkenen is dat de al negen jaar slepende onderhandelingen... over het pensioenstelsel binnenkort tot een akkoord zullen leiden. Het kabinet probeert daarmee tegemoet te komen aan de belangrijkste wensen van de vakbonden... die vandaag in het, het openbaar vervoer in Nederland hebben platgelegd om hun eisen kracht bij te zetten. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft burn-out officieel aangemerkt als ziekte. De WHO-lidstaten hebben op de jaarlijkse bijeenkomst in Genève... burn-out samen met onder meer gameverslaving... toegevoegd aan een catalogus met daarin 55.000 ziekten, symptomen en oorzaken van letsel. De organisatie beschouwt burn-out als een syndroom... veroorzaakt door chronische stress op de werkvloer. Naast burn-out en gameverslaving zijn ook aandoeningen als dwangmatig seksueel gedrag... en online gokverslaving toegevoegd aan de WHO-lijst. RKC is terug in de eredivisie. De ploeg uit Waalwijk versloeg in een spectaculaire wedstrijd in Deventer Go Ahead Eagles. Vlak voor het einde maakte Go Ahead 4-3 en leek de eredivisie binnen handbereik. Maar in de extra tijd maakte Spierings gelijk en even later kreeg RKC ook nog een penalty en was de strijd definitief beslist 4-5. De eerste wedstrijd was geëindigd in 0-0. Het weer nog. De komende nacht is het vrijwel onbewolkt en windstil.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 over de druk die hij heeft uitgeoefend om de doorrekeningen van het klimaatakkoord pas na